zo gaarne tot hem gaan. Ligt mijn zoon hier, zwaar gewond soms, zou zo gaarne tot hem gaan. Arme moeder, sprak de zuster. In de kamer aangekomen, werd zij de witte doodskleed En in tranen valt zij neder, delft voor hem en mij. het kerkhof ligt begraven. strijden, zij voor eeuwig, ja voor eeuwig voor Gods troon.